Drie uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Op het strand bij Den Haag is de rode vlag gehesen... en dat betekent dat er daar niet meer gezwommen mag worden. De reddingsbrigade zegt dat het verbod is afgegeven... omdat de situatie op het strand onoverzichtelijk was. Ook zijn meerdere mensen uit zee gered. Het is vandaag net als gisteren op veel plekken druk op de stranden. Meerdere kustgemeentes riepen mensen al vroeg op om niet met de auto te komen. Op de donorconferentie voor Libanon heeft de Franse president Macron opgeroepen tot spoed. We moeten snel en efficiënt handelen, zodat de hulp terechtkomt waar het nodig is, zei Macron. De aanleiding voor de online conferentie is de verwoestende explosie van dinsdag in Beirut. Namens Nederland vergadert minister Kaag voor ontwikkelingssamenwerking mee. President Macron zei vooraf dat de hulp niet bij de Libanese regering terecht mag komen. Hij wil dat de Verenigde Naties de hulp coördineert. Zware moessonregens hebben de afgelopen drie dagen in Pakistan aan bijna 50 mensen het leven gekost. Ruim 20 mensen worden nog vermist. Tientallen huizen zijn beschadigd. Leger en hulpdiensten hebben honderden mensen in veiligheid gebracht. Verwacht wordt dat het ook in de komende week hard blijft regenen. In Wit-Rusland mogen bijna 7 miljoen mensen vandaag naar de stembus voor een nieuwe president. In tegenstelling tot de andere jaren is het dit keer geen gelopen race voor president Lukashenko... die al sinds 1994 in het zadel zit. Zijn belangrijkste opponent is Svetlana Tiganovskaya. Zij heeft de plaats ingenomen van haar man, een populaire blogger die in de gevangenis zit. Tiganovskaya zelf is vandaag uit veiligheid ondergedoken. Haar woordvoerder zegt dat zeven mensen van haar staf zijn opgepakt... en dat er 100.000 folders in beslag zijn genomen. Het weer. Op veel plekken tropisch warm. In het zuidoosten stevige regen- en onweersbuien. Vanavond blijft het lang warm. Morgen wisselen bewolkt en opnieuw heet. In het oosten kans op een onweersbui.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 En ga je toch de grens over? Zijn medische kosten dan gedekt? Als het over vakantie gaat, zitten we vol vragen. Met de ANWB Doorlopende Reisverzekering helpen we daarbij. Zo weet je precies waar je aan toe bent. En leden krijgen het eerste jaar extra korting, tot wel 20%.